Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. De gezondheidszorg is niet genoeg ingesteld op de verschillen tussen mannen en vrouwen. Dat leidt bij vrouwen tot foute diagnoses, behandelingen die niet werken en hogere kosten. Dat blijkt uit de kennisagenda die vandaag aan minister Schippers wordt aangeboden. Het is voor het eerst dat de verschillen tussen man en vrouw in de gezondheidszorg in kaart zijn gebracht. Koerdische strijders in Syrië hebben een belangrijke overwinning behaald op islamitische staat. Ze hebben de strategische stad Tel Abyad bij de Turkse grens heroverd. Met herovering is een belangrijke aanvoerroute naar Raqqa afgesneden, de stad die als hoofdstad van IS geldt. Twee gebieden die de Koerden al in handen hadden, zijn nu met elkaar verbonden. Experts van de nationale politie en defensie zijn in Oekraïne begonnen met een nieuw opsporingsonderzoek naar de ramp met vlucht MH17. Ze blijven ongeveer twee weken. In maart is in Oekraïne mensen gevraagd zich te melden als ze iets weten over de aanwezigheid en het gebruik van een Buk raketinstallatie in juli vorig jaar. Met die mensen wordt nu gesproken. Visverwerker Foppen uit Harderwijk gebruikte tot november natriumnitriet in zijn visworsten. Omroep Gelderland meldt dat de NVWA het bedrijf heeft beboet. Natriumnitriet mag in vlees worden gebruikt, maar is in vis verboden omdat het dan mogelijk kankerverwekkend is. Foppen staat na eerdere schandalen onder verscherpt toezicht. Drie jaar geleden overleden vier mensen na het eten van zalmproducten van Foppen die besmet waren met de salmonella-bacterie. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben vannacht de laatste groepswedstrijd op het WK tegen Canada gelijk gespeeld. Het werd 1-1. Oranje eindigde daardoor als derde in groep A. Het is nog afwachten of dat genoeg is voor een plaats in de achtste finales, want van de zes pools gaan de vier beste nummers drie door.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 Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam rijdt het langzaam tussen Stroe en Hoevelaken over zo'n 6 kilometer. De A2 Eindhoven-Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg 5. En op de A27 Breda-Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.